Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël is bereid de gevechtspauze die de komende dag afloopt... steeds met een dag te verlengen als Hamas per dag zeker tien gijzelaars vrijlaat. Dat heeft premier Netanyahu gezegd in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Biden. Hij zei ook dat Israël de oorlog in de Gazastrook in volle hevigheid zal hervatten... zodra de gevechtspauze definitief ten einde is... Eerder op de avond zei Hamas al dat er gepraat kan worden over het verlengen van de gevechtspauze... mits Israël meer Palestijnse gevangenen vrijlaat. Afgelopen dag zijn 39 Palestijnen vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen. Hamas liet 17 gijzelaars gaan. De leiders van de groep die afgelopen dag een legerkazerne in Sierra Leone aanviel... zijn bijna allemaal opgepakt. Dat zegt de president van het land. De gewapende groep zou ook meerdere gevangenissen hebben aangevallen en gevangenen hebben bevrijd. President Bio zei in een verklaring op televisie dat er veiligheidsoperaties en een onderzoek gaande zijn. Bio werd in juni herkozen. Sindsdien is de politieke situatie in het West-Afrikaanse land gesponnen. gespannen. Volgens onafhankelijke waarnemers werden mensen die niet op de president zouden hebben gestemd geïntimideerd. Ook zou het tellen van de stemmen niet transparant zijn verlopen. Het Nationale Opera en Ballet in Amsterdam heeft dit weekend 9500 kostuums verkocht. Ook werden er hoeden, schoenen en stoffen te koop aangeboden. Duizenden mensen hebben een kijkje genomen tussen de kledingstukken in het decoratelier. Het pronkstuk was een roze jurk van 4 meter lang uit een voorstelling over de Franse koningin Marie-Antoinette. Die leverde 1250 euro op. De totale opbrengst van de verkoop wordt dinsdag bekend. Met het geld wil het gezelschap een digitaliseringsprogramma financieren. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 4. In de ochtend in Zuid-Limburg sneeuw. Later ook in het midden en oosten van het land.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 Don't build me up just to let me down, just to let me love. Feel Your life, And it's sad, so sad There ain't no easy And it's sad, so sad All you friends the circus left can't stay away every bit of hope.